Jelle Visser met het NOS-journaal. De strijd binnen Forum voor Democratie lijkt verder te escaleren. Senator en kandidaat voor de Tweede Kamer, Nicky Paul Verwijs... schrijft in een brief aan het bestuur dat Thierry Baudet de afgelopen tijd is geradicaliseerd... en complottheorieën is gaan aanhangen over de coronapandemie. Dat schrijft de Telegraaf. In het programma Bo ontkende Baudet de aantijgingen. In het programma werd gemeld dat het bestuur aangifte heeft gedaan tegen Baudet... omdat hij de inloggegevens van e-mail en sociale media-accounts niet wil opgeven. Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen is tussen 2016 en 2018 vrijwel niet veranderd. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn tweejaarlijkse monitor. Het CBS heeft onderzocht wat er verdiend werd bij de overheid en in het bedrijfsleven. Bij de overheid verdienden mannen in 2016 5% meer dan vrouwen en 4% in 2018. Bij het bedrijfsleven bleef het verschil 7%. Volgens het CBS duurt het, als deze trend zich voortzet, nog 25 jaar voordat het verschil verdwenen is. Bij een brand in een flat in Capelle aan de IJssel zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt, van wie eentje ernstig. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een hond uit de flat heeft de brand niet overleefd. Een woning op de eerste verdieping is vermoedelijk helemaal uitgebrand. Vijf woningen zijn onbewoonbaar verklaard. De oorzaak is nog niet duidelijk. Op Curaçao is opnieuw een record aantal besmettingen. 105 positief geteste mensen op één dag. Ook is er nog nooit zoveel getest op één dag, 553 in totaal. De premier noemt het aantal besmettingen alarmerend... en roept bewoners op zich aan de maatregelen te houden. Het reisadvies van Nederland naar Curaçao is geel. Dat wil zeggen dat reizigers op moeten letten... maar bij terugkeer niet 10 dagen in thuisquarantaine hoeven. Het weer vanuit het westen wat regen.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 This is all we got. Lock out of this life institution. I am angry and I on illusions. Yes, I am not a solution. Try my best, but I'm just a you. you believe it that you're better off not men are feeling but there's a sky if you jump through the ceiling oh heart without a home.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 down, and you can give him my best, but just know I'm not your friend. I don't call my bluff cause I hate to frown Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable Got a lot of interviews, interviews, interviews When they say your name, I just act Did you have fun?